Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het EU-lidmaatschap komt voor Oekraïne een stapje dichterbij. De Europese Commissie is met een advies gekomen. En zij zijn positief over, de, over het kandidaat-EU-lidmaatschap van Oekraïne. Volgens voorzitter von der Leyen heeft het land de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Al krijgt Oekraïne nog wel een hoop huiswerk mee, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Voordat er onderhandeld gaat worden moet Oekraïne bijvoorbeeld rechters benoemen in eh, het constitutionele hof en in de Hoge Raad de anticorruptiewetten die er wel degelijk zijn... die moeten uitgevoerd worden en het personeel dat dat moet gaan doen... moet benoemd worden. Allemaal van dat soort dingen waarvan ze zegt... er zijn al praktische stappen gezet, maar daar moet je nog even doorpakken... en dan gaan we onderhandelen. De Europese regeringsleiders gaan er uiteindelijk over. Zij nemen waarschijnlijk volgende week een besluit over het kandidaatlidmaatschap. Betekent trouwens niet dat Oekraïne volgend jaar bijvoorbeeld al bij de Europese Unie hoort. Dat kan nog jaren duren. Klimaatwetenschappers maken zich zorgen, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Wereldleiders maakten jaren geleden in Parijs de afspraak dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Maar wetenschappers denken niet dat we dat gaan halen. Op de begraafplaats in Ossaan in Noord-Holland zijn tientallen graven vernield. Er zijn kettingen losgetrokken en stenen omgetrapt. De burgemeester heeft er geen woorden voor over. Ik heb eigenlijk wel woorden voor, maar die zal ik hier niet voor de camera zeggen. Maar dit is vreselijk wat hier gebeurt. dit heeft zo'n impact op eh, op nabestaanden, maar überhaupt op alle mensen in dit dorp. De burgemeester denkt dat veel graven wel hersteld kunnen worden. Het is onduidelijk wie er achter de vernielingen zit. Gedoe over de televisering, de prijs voor het beste tv-programma. Verschillende programma's mogen namelijk niet meedoen met die prijs. Zo kan je niet stemmen op de avondshow van Arjen Lubach... en ook VI Vandaag mag niet meedoen. Volgens de organisatie van de prijs omdat de programma's te veel lijken op programma's die de ring eerder al hebben gewonnen. Onzin vinden ze bij VI dit heeft niets te maken, dit programma, qua inhoud... met eh, een voetbalprogramma wat we twee keer in de week deden. Dat is gewoon... Ze willen ons er niet bij hebben, want ze zijn als de dood dat we misschien weer zouden winnen. Het programma is een petitie gestart om alsnog genomineerd te worden. Let op, goed smeren vandaag. Op steeds meer plekken breekt nu de zon door. En dan wordt het warm, zo'n 25 graden in het noorden tot dik 30 graden in het zuiden. Morgen nog warmer, dan op sommige plekken zelfs 35 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer stilstaand verkeer. Op de A10 Koenplein de Amstel bij Amsterdam Buitenveldert een kwartier vertraging. En 9 ten Helder Alkmaar bij de afrit Schagerbrug 3 kilometer file.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 You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. cry Had this look in your eye like you won Oh, but I can't be surprised You care less the more damage you've done I'm glad you're working through all your issues Projecting on me will never be the way to fix you You said I take too much space And right now I can't shake how it's done is jouw keuze ZFM. 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort rushing across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I fought a blood to signal to the sky. I said, I wonder, there's a message get to you.